Jan van der Putten met het NOS-journaal. Televisiemaker Jelle Brand Korstius wil aangifte gaan doen tegen tv-producent Gijs van Dam... die hij heeft beschuldigd van verkrachting. Op Twitter schrijft hij dat hij kwaad en verdrietig is en dat een aangifte in de maak is. De tv-maker Brand Korstius reageert ermee op de uitzending van Pauw van gisteravond. Daar was Van Dam te gast. Die ontkent niet dat hij 15 jaar geleden seks heeft gehad met Brand Korstius... maar dat is volgens hem met wederzijdse instemming gebeurd. Vanaf vandaag zijn alle treinstations in Nederland toegankelijk voor blinden. De grote stations waren dat al langer, nu zijn ook alle kleine stations aangepast. Spoorbeheerder ProRail heeft 90 kilometer aan geribbelde tegels, 250 kilometer aan felgekleurde perronranden en 800 bordjes met braille bij trappen en liften geplaatst. In 2030 moeten alle treinstations ook toegankelijk zijn voor rolstoelen. Rusland dreigt met sluiting van het luchtruim voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, dat schrijft de Telegraaf. Aanleiding is het intrekken door Schiphol van landingsrechten van de Russische vrachtvaartmaatschappij ABC. De luchthaven moet de rechten intrekken, omdat sneller dan verwacht het maximum aantal vliegbewegingen wordt bereikt. Als het Russische luchtruim inderdaad dichtgaat, treft dat vooral KLM. De maatschappij kan dan niet meer landen in Sint-Petersburg en Moskou. De organisatie achter de International Emmy Awards heeft een prijs voor acteur Kevin Spacey ingetrokken. De acteur zou op 20 november een oeuvreprijs krijgen, maar omdat hij iemand zou hebben aangerand gaat dat niet door. Acteur Anthony Rapp beschuldigde hem daar gisteren van. Het zou zijn gebeurd in 1986 toen Rapp 14 was. Spacey zegt dat hij zich het incident niet kan herinneren. Wel biedt hij excuses aan voor het geval hij zich inderdaad zo heeft gedragen. Het weer bewolkt van het noordwesten uit regen en motregen. Ten zuiden van de grote rivieren vaker droog en ook wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen in het noorden nog wat motregen en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Kloopend Holendrecht 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk. Bij Kloopend Holendrecht zijn drie rijstoken dicht. Op de A4 richting Den Haag nog 4 kilometer file. Tussen Roelvaansveen en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen de Meer en Kanaleiland 3 kilometer file. En op de A13 richting Den Haag er staat 3 kilometer file voor Knoopend Prins Klausplein.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 Ala tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. cosa buena. tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. Mala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Mala tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. find me, my name is Macarena.